Freddy van Teng met het NOS-journaal. Alle inlievenkoten in Vlaanderen zijn geëvacueerd... omdat er een wolk salpeterzuur is vrijgekomen. Die komt uit een scheur in een opslagtank van een mestverwerkingsbedrijf in het dorp. De brandweer krijgt steun van korpsen uit het andere plaatsen, maar kan niet veel doen. Er zijn deskundigen opgeroepen en een gespecialiseerd bedrijf dat het lek moet dichten. Salpeterzuurdamp is prikkelend. Er zijn een paar agenten met geïrriteerde luchtwegen. En verder zijn er voor zover bekend geen gewonden. Een gebied van een kilometer rond het bedrijf is afgesloten. Zevenkoten heeft ongeveer 600 inwoners. In Venezuela zijn demonstraties tegen het Hoge Rechtshof. Dat heeft besloten om alle bevoegdheden van het parlement over te nemen. Tegenstanders zeggen dat door die maatregel alle macht bij president Maduro komt te liggen. De Venezolaanse hoofdaanklager Ortega zegt dat de stap van het Hoge Rechtshof in strijd is met de grondwet. In de hoofdstad Caracas zijn veiligheidstroepen ingezet om demonstranten uit elkaar te drijven. Verscheidene Zuid-Amerikaanse landen hebben verontrust gereageerd op de ontwikkelingen in Venezuela. Peru, Colombia en Chili hebben hun ambassadeurs teruggeroepen. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben het afgelopen jaar in België ruim 70 miljoen euro aan tol betaald. Dat is ruim 10% van de totale opbrengst. Sinds het tolsysteem bijna een jaar geleden werd ingevoerd, betalen vrachtwagens in België per kilometer op hoofdwegen. De Nederlandse chauffeurs zijn de grootste inkomstenbron uit het buitenland. Transport en Logistiek Nederland is ontevreden en zegt dat het systeem ook niet heeft geleid tot minder files in België. Het weer overwegend bewolkt een paar buien die trekken naar het noordoosten en er is kans bij op onweer. Vannacht ligt de temperatuur rond de 10 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en dan valt er nog een aantal buien.